Een voorspoedige start. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS. Er zijn zeker 90 mensen omgekomen door modderstromen en overstromingen. Tientallen mensen worden vermist. Natuurgeweld is het gevolg van de tropische storm Kaitak... die vorige week over grote delen van het land raasde. Alle slachtoffers vielen op het zuidelijke eiland Mindanao. Klimaatmaatregelen gaan de burger geld kosten. Vanwege die maatregelen is een huishouden in 2030 per maand tussen de 50 en 60 euro meer kwijt aan energie dan nu. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft dat op verzoek van de NOS becijferd. Het bedrag zou iets lager kunnen uitvallen als de politiek ervoor kiest om bedrijven zwaarder te belasten dan nu. Het kabinet heeft als ambitie dat in 2030 de helft minder CO2 wordt uitgestoten. Dat betekent vooral dat steeds meer energie moet worden opgewekt met bijvoorbeeld wind en zon. Mensen die tijdens de jaarwisseling vuurwerk gooien naar agenten of andere hulpverleners worden vervolgd voor poging tot doodslag, schrijft de AD. Daarover zijn afspraken gemaakt tussen de politie en het Openbaar Ministerie in Oost-Nederland. Iedere jaarwisseling worden hulpverleners ergens wel bestookt met vuurwerk. Vooral het illegale vuurwerk, zoals cobra's, wordt gezien als levensgevaarlijk. De stichting Vliegramp MH17 doet een oproep aan mensen om respect, respectvol om te gaan met stoffelijke resten van de vliegramp. Aanleiding voor de verklaring is een omstreden videojournalist die 52 botresten heeft laten zien. Die waren gevonden in de buurt van de rampplek. De stichting vindt het goed dat er niets achterblijft in Oekraïne, maar het stoort de stichting hoe er wordt gesold met menselijke resten. Michael van Gerwen heeft vrij eenvoudig de derde ronde van het WK darts bereikt. In Londen won de titelverdediger met 4-0 van de Engelsman James Wilson. In de derde ronde neemt van Gerwen het op tegen de als 16e geplaatste Geraint Price uit Wales. Ook de Nederlander Vincent van der Voort staat in de derde ronde van het WK.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 ZFM wenst jullie allemaal fijne dagen.